met het NOS-journaal. Bij Rouen in Noordwest-Frankrijk heeft de politie een eind gemaakt aan een korte gijzeling. In een kerk bedreigden twee mannen met steekwapens een priester, twee zusters en een onbekend aantal gelovigen. Na korte tijd viel de politie binnen en schoot de gijzelnemers dood. Volgens Franse media is ook de priester omgekomen. Over de achtergrond van de gijzeling bij Rouen is nog niets bekend. De Franse politie heeft nog eens twee verdachten opgepakt voor de aanslag in Nice. De twee werden gisteren aangehouden omdat hun foto's zijn gevonden op de telefoon van de aanslagpleger. Die reed bijna twee weken geleden met een vrachtwagen door de menigte. 84 mensen kwamen om en de dader werd doodgeschoten. Totaal aantal verdachten dat is opgepakt voor de aanslag in Nice staat nu op zeven. In Napels is een meisje van 15 verkracht door een groep van 11 jongens. Een van de daders zou de kleinzoon zijn van een maffiabaas van de Camorra. Het meisje zou in eerste instantie vrijwillig seks hebben gehad... met een van de daders op wie ze verliefd was. Ze werden bij gefilmd door iemand anders uit de groep. De jongens dreigden vervolgens de beelden online te zetten. Ze werden erbij gedwongen tot seks met de andere jongens uit de groep. Dat zou zeker drie keer zijn gebeurd. Uiteindelijk vertelde het meisje het aan haar moeder, die naar de politie stapte. De elf jongens van 14 tot 17 jaar oud zitten nog vast. De bosbrand op het Griekse eiland Chios is grotendeels onder controle. Blusvliegtuigen en helikopters zijn bezig met nablussen. Gisteren werd op Chios nog de noodtoestand uitgeroepen. Drie dorpen aan de zuidwestkant eh, van het eiland werden ontruimd. De mastiekbossen in de buurt zijn verloren gegaan, een klap voor de lokale economie. Bij de brand op Gios is niemand gewond geraakt. Het weer, veel zon aan de kust wolkenvelden en later ook kans op een bui bij 21 tot 24 graden.